Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse 3x3 basketballers een gouden medaille gehaald. Tegen Frankrijk was het lang spannend en liep het uit op een verlenging. Vlak voor het einde stond Nederland met 1 punt achter... maar in de allerlaatste seconde wist Bertie de Jong de achterstand om te buigen in een voorsprong. Daarmee werd het 18 tegen 17 en sleepte Nederland het goud binnen. Eerder op de avond haalde Sivan Hassan brons op de 5000 meter hardlopen. Ze kwam als derde over de finish. Even leek ze een zilveren medaille te krijgen na disqualificatie van een Keniaanse. Maar dat besluit werd teruggedraaid. Hassan moet het dus toch met een bronzen medaille doen. Google heeft misbruik gemaakt van zijn monopoliepositie op internet. Dat heeft een rechtbank in de VS bepaald in een zaak die was aangespannen door de Amerikaanse overheid. Ruim 90% van de online zoekmarkt is in handen van Google. Het bedrijf heeft jaarlijks miljarden geïnvesteerd om dat zo te houden en de concurrentie tegengewerkt. Dat was illegaal, oordeelt de rechter. Het is nog niet bekend wat de straf wordt. Na de rellen van afgelopen week zijn in Groot-Brittannië bijna 380 mensen opgepakt. De verwachting is dat dat aantal nog oploopt. De afgelopen week zijn demonstranten in verschillende steden de straat opgegaan... om de confrontatie te zoeken met de politie en tegendemonstranten. Aanleiding is de dood van verschillende kinderen vorige week. Ze werden doodgestoken door een jongen van 17. Voor de tweede keer is het Zwitserse bedrijf Glencore veroordeeld voor corruptie. Een partner van het grondstoffenbedrijf kocht een Congolese ambtenaar om... in ruil voor aandelen in een staatsmijnbedrijf in Congo. Glencore moet nu 140 miljoen euro aan boetes en schadevergoedingen betalen. Het weer. De wind valt weg en het koelt af naar 12 tot 17 graden. Overdag flink wat zon, maar in het westen kan wat bewolking ontstaan.